voor spoedige start. Dit is Doral Almegens met het NOS-journaal. Bij een aanslag in Kabul zijn 36 doden gevallen. Bijna 40 mensen raakten gewond. IS heeft de aanslag opgeëist. Er ontplofte een bom in een persbureau en een cultureel centrum... in het Sjiïtische deel van de Afghaanse hoofdstad. Op dat moment was er een discussiebijeenkomst van studenten aan de gang. Onder de slachtoffers zijn ook journalisten, vrouwen en kinderen. Nadat er mensen te hulp waren geschoten... ontplofte voor het pand in Kabul nog twee bommen. De Oekraïense vrachtwagenchauffeur die vlak over de grens bij Venlo een Duitse politieagenten doodreed, had te veel gedronken. De Duitse politie stond de vrachtwagen langs de snelweg op te wachten, omdat hij in Nederland al opviel door het rijgedrag. De truck reed in volle vaart in op de politieauto, die honderden meters werd meegesleurd. De agenten van 23 overleed ter plaatse. Twee andere agenten en de vrachtwagenchauffeur raakten gewond. De chauffeur zit vast. De explosie gisteren in een supermarkt in Sint-Petersburg was een terreurdaad, dat zegt de Russische president Poetin. Bij de aanslag raakten 13 mensen gewond, acht liggen er nog in het ziekenhuis. De zelfgemaakte bom was verstopt in een kluisje waar klanten van de supermarkt hun bagage kunnen achterlaten. De bom zat vol met stukken metaal om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In Tirol is een Duitse jongen van 16 omgekomen nadat hij op een stilstaande goederentrein was geklommen. Hij wilde zijn vriendin bekogelen met een sneeuwbal, maar toen hij uithaalde kwam hij te dicht in de buurt van de bovenleiding van de trein. Toen werd hij getroffen door een stroomstoot van 15.000 volt. De jongen uit München was op slag dood. en was in Tirol met zijn familie op wintersportvakantie. Het weer vooral in het noorden wat buien, soms met hagel en onweer. In het binnenland mogelijk natte sneeuw vooral in het zuiden ook af en toe zon. 5 graden vandaag. Morgen blijft het koud, 3 graden en kans op sneeuw. In het weekend wordt het weer erg zacht met ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Schiedam-Noord en Maasluis een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden.